Hij verdween onder water en toen hij niet meer tevoorschijn kwam werd alarm geslagen. Onder andere duikers zochten naar de man. Even later werd zijn lichaam gevonden. Vanwege de hitte gaan veel jonge wilde zwijnen op de Veluwe dood. Ze vallen bij bosjes om, zijn deskundigen bij één vandaag. Volgens hem zijn de meeste biggen die de afgelopen maand zijn geboren al dood. Sinds vandaag is er officieel sprake van een hittegolf. De hoogste temperatuur werd gemeten in Arsen in Limburg. Daar werd het 38,2 graden. Alleen in 1944 werd in Nederland een hogere temperatuur gemeten. Toen was het in Warnsveld 38,6 graden. De provincies Friesland en Overijssel hebben inwoners opnieuw opgeroepen om zuinig te zijn met leidingwater. De lancering van een zelfgemaakte raket van studenten van de TU Delft is mislukt. De 8 meter lange raket ontplofte 20 seconden na de lancering vanaf een Spaanse basis. 60 studenten hadden twee jaar aan de Stratos 3 gewerkt. Ze wilden daarmee het Europese hoogterecord van ruim 32 kilometer breken... Dat is al twee jaar in handen van studenten uit Stuttgart. Het ging mis toen de raket de geluidsbarrière moest doorbreken. Op dat moment spatte die uit elkaar. In de tweede voorronde van de Europa League heeft Vitesse in Roemenië met 2-2 gelijk gespeeld tegen Vitorul. De Arnhemmers kwamen op een 2-0 achterstand, maar Matafs en Linse brachten de score in evenwicht. AZ is minder goed begonnen met Europees voetbal. De Alkmaarders verloren in Kazachstan met 2-0 van Kairat Almaty. Volgende week zijn de returns. Het weer. Vanuit het zuidoosten trekken onweersbuien het land in, mogelijk met hagel en windstoten. Vannacht blijft het met 22 graden uitzonderlijk warm.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 Find it less and less hard to stay awake. Put my head on the pillow. No longer give up my nights for art's sake. the dew on the meadow. I'm so glad to be alive today. Yeah. Ooh, you got me riding home. Ooh, in a flat top cruising down the highway. With Jim and Glenn and everybody playing on the radio. word je wel een beetje eh, vrolijk van. Tenminste, in ieder geval als het eh, om de muziek eh, gaat. niet om de temperatuur. Want er worden ook hier gewoon deuren dicht gedaan. Nou, dat is wel nodig. Want als je de optimale airco wil benutten. De lucht van de open... nog een keer. Ik ga zo raar praten van die <laughs> hoge temperaturen. Wil je de airco optimaal benutten, dan moet de deur dus dicht. Want anders dan komt al die warme lucht en moet die airco zich helemaal slag in de rond te werken om al die warme lucht eh, uit die studio te krijgen. Want er zijn hier natuurlijk dummies, die gooien dan die ramen open. Ja, en dan zal het niet zo erg veel uitmaken natuurlijk. Maar goed, eh, ik eh, zie een heet aangelopen Marcus van Dam. Want dat is natuurlijk ook heel erg gezellig. Eh... Ja, kan het echt ophouden met die hitte, jongens. <laughs> het, is, wel duidelijk Die ook, studio eh, vindt dat helemaal niet leuk hoor, die hitte. Ehm, we begonnen met Dandelion, met de Real Road Song. Nou, die, eh, die paste wel denk ik eh, er wel een beetje in. Hoewel, het is een beetje te heet. Uh, Real Road Song, <laughs> die moet eigenlijk een beetje met 20 graden raampje open. En net even een beetje genieten van, hey, het is een beetje voorjaar. En, maar nu is het, het, was gewoon te warm. om met Ik rijd altijd met mijn ramen open en airco uit. Het was echt gewoon te warm. Ja. Ik heb mijn ramen dicht, airco maximaal. Ik denk, ja, er zijn mensen die blijven gewoon in de auto zitten met de airco alleen aan. Dus, uh, want ja, uh, dat heb je natuurlijk ook. <laughs> Duidelijk. Um, we gaan eh, heel veel muziek draaien. Want het is natuurlijk een reguliere uitzending. En dit is er ook eentje die we weer een beetje op poetsen en afvegen. of tenminste een beetje, weer een beetje schoonmaken. Het is een nummer wat oorspronkelijk is geschreven door Michel Ebben, Maar uiteindelijk vond hij het beter om het over te laten aan Brechtje Lacour. En dit is Gatuko. goed nieuws eh, voor eh, alle mensen die een beetje die hitte een beetje zat zijn. Ik eh, zit net even op de pluim te kijken. Wat is dat? de pluim, dat is een weersvooruitzicht. er wordt een bak water verwacht op maandag. Dat is niet zo best nieuws voor de mensen die denken dat ze nooit... of dat ze denken van, hé, hey, we hebben een gezellig feestje. Pride in the Beach. Ik wil niet eh, vervelend zijn, maar dat staat er toch echt. Regenmaandag. Dus eh, dat eh, het, het, gaat wat anders worden. Zaterdag hebben ze het ook sowieso over regen. En dan heb ik het ook nog even over de minimumtemperatuur. Mensen, geniet nog maar even van die tropische temperaturen. Want dinsdag op woensdag, komende dinsdag op woensdag... zegt de pluim dat het 12,5 graad is, s'nachts. En dan is het echt niet 6,5 eh, graad, 12 eh, uur en eh, nog eens een keer... nee, zo werkt het niet. het is echt zo. Dus er komt een eind aan de hitte. Dan ga ik ook nog even vertellen wat ik allemaal gedraaid heb. Want ik heb er vier achter elkaar gedraaid. Dat is een beetje ongebruikelijk. Brechtje, Sanne Lacour met Got To Go. Dat nummer dat, was oorspronkelijk geschreven door Michel Ebbe. Gravel Town hebben we het volgens mij ook nog uitgevoerd. Hoewel, dat weet ik niet helemaal zeker. En daarachter hoorde je Certain Animals met Slow Dan Aina. Niet wat je gehoopt had. Zij is hier ooit eh, geweest. Eh, ook uh, winnares van Gitaarlem. En daarachter Stage Republic en Spirit Animal. Deze dame is 28... Uh, eh, nee, zeg, ja, die is 28 juni geweest. Dat is alweer bijna een maand eh, terug.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 That fears how they sometimes fade away. On a cold September day. that I try to be selfless in loving you. I always do. But I need some confirmation of your infatuation. Go on, let it out. You yo I've been looking for a woman who's so kind. I've been looking for a girl who's on my mind. And if you would fly, I would surely die and look for a good copy of you. This road is straight. I know you beetje een ambitieuze playlist eh, gemaakt. Eh, dus ik moet weer opschieten. Weer een blok eh, van vier die we eventjes afgewerkt hebben. Word, Town, Lilith Merlo en Frank Demian. Die laatste die komt in september hier nog een keer spelen. Dus wat dat betreft helemaal goed. Dit is een ander nummer van Danella Smith. We hebben altijd Fake Fake Trees. Maar dit is My Darling Son. En als het goed is, is nu ergens op vakantie. Trees are naked, have left their summer wings and their crowns. Why so cold? Leaves are frozen to the ground. comfortable blanket of warmth. I understand you have to go and light the moon. Bring rain and sun to my friend. zou ik veel tijd besparen Als ik een geldmachine kon maken En daarmee al mijn rekeningen kon betalen Ik zou delen, heel mijn leven Dat zijn hele dikke stacks om te geven Je wilt de halve, hier, neem een hele En is het op, dan kunnen we toch nieuwe nemen Ik ben geen rijke tata Dat het einde van de maand altijd maar net Ze zeggen geld maakt niet gelukkig maar het is zo handig als je het hebt want zij je nog steeds zo tegen mij praten? Zou je nog steeds zo tegen mij doen? Zou je opeens op mij gaan haten? Als je me ziet met heel veel poen. Oh, had ik maar een geldmachine, dan was ik altijd vrij geweest. Dan hoefde ik niets bij te verdienen en dan was het altijd feest. Geldmachine, dan was ik altijd vrij geweest dan hoefde ik niet fijn te verdienen En dan was het altijd feest Geldmachine Geldmachine Geldmachine Geldmachine Geldmachine Een villa voor mijn moeder Eentje zonder trap man, eentje met een licht. Een dikke auto voor mijn pa Eentje die wel hard kan sneller dan het licht laat me chillen in de zon. champagne big baller op een balkon. Ik wil die money, dus ik maak die chanson. Want de loterij die geeft me niks, waar is Gaston? Want het geld groeit me niet op de rug, zo jammer. Anders kon ik ruggen pakken samen met mijn ruggenkrabben. Want yes, ik wil die flappen uit de geldmachine. Ook al aan de overheid hem in het delft verbieden. Zou nog steeds zo tegen mij praten? praten. nog steeds zo tegen mij doen? Zou je op op mij gaan haten. Als je me ziet met heel veel poen. Oh, had ik maar een geldmachine, dan was ik altijd vrij geweest. Dan hoefde ik niets bij te verdienen en dan was het altijd feest. Geldmachine, dan was ik altijd vrij geweest. Dan hoefde ik niets bij te verdienen en dan was het altijd feest. Geldmachine, dan was ik altijd vrij geweest dan hoefde ik niet bij te verdienen En dan was het altijd feest machine, dan was ik altijd vrij geweest Dan hoefde ik niet bij te verdienen En dan was het altijd feest Geldmachine Geldmachine Geldmachine Geldmachine En May was dat met Mother Bird. Daarvoor Dos Hermanos en Joost Wander met eh, de geldmachine. En daarvoor hadden we natuurlijk nog eh, Lilith Merlo en eh, For Me. En Frank Dimian, die kwam ook nog voorbij met Heading Down the Highway. dat waren onder andere de nummers die je net hebt kunnen beluisteren. Dit is de nieuwe van uh, Batobe, want die heeft hij deze week uitgebracht. Dus gaan we die even fijn draaien. Dat nummer dat heet Shut Me Out. was dat met Umbrella in the Wind. Nou, die zullen we straks eh, wel nodig hebben met de, eh, de verwachte buien die eroverheen uh, eh, trekken. Batobe hoorde je daarvoor en met Shut Me Out. En omwille van de tijd draai ik nu de tweede van Batobe. En dat nummer dat heet Outside Playing. Of die dat nou leuk vindt of niet met dit weer. Ik zou zeggen, blijf toch lekker even binnen met die onweer. En dat is eh, die andere dus eh, die, die eh, deze week heeft uitgebracht. 2307 singles. En dat doet hij dan op 23 augustus nog een keer. Hij heeft dat in juni ook al gedaan. Met, met, dat is schijnbaar marketingtechnisch heel erg aardig als je dat op die manier doet. En dan heb je ook wel weer de aandacht. daarvoor hoorden we trouwens ook Bloom Illusion met die Umbrella in de winter. Daarvoor natuurlijk die andere van Betoppen van 23.07. Nou, we hebben er nog één en dat is deze van Dakota. En het nummer dat heet Bare Hands. En die ga je horen tot aan het nieuws van 9 uur.